5 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS is opnieuw een record aantal coronabesmettingen vastgesteld. Volgens de Johns Hopkins University kwamen er in één dag ruim 68.000 coronagevallen bij. De VS is wereldwijd al een tijd het zwaarst getroffen door de coronapandemie. Er zijn al ruim 138.000 Amerikanen aan het virus overleden. De aanpak van de crisis verschilt per staat. Regeringsadviseur Fauci heeft gewaarschuwd dat er eengezind, eensgezind beleid moet komen... omdat het aantal besmettingen anders snel oploopt tot 100.000 per dag. Het COA deelt al zeker zeven jaar persoonlijke gegevens van asielzoekers met opsporingsdiensten, melde NRC in de Volkskrant. Het gaat om gevoelige informatie als godsdienst en etniciteit. Asielzoekers geven daar schriftelijk toestemming voor als ze net in Nederland zijn, nog voordat ze een advocaat hebben. Volgens juristen is de goedkeuring daarom ongeldig. De autoriteit persoonsgegevens bekijkt of het COA zich aan de wet houdt. In Tilburg begint vanmiddag de jaarlijkse kermis, die bekend staat als de grootste van de Benelux. Normaal zijn er ruim 200 attracties, maar vanwege de coronacrisis zijn het er dit jaar maar 55. Die zijn verdeeld over vier pleinen, die met hekken zijn afgezet, zodat het niet te druk wordt. Kermissen zijn vanaf 1 juli weer toegestaan als de gemeente een vergunning afgeeft. Maar volgens de Kermisbond gebeurt dat in 80% van de gevallen niet. Veel burgemeesters zouden bang zijn dat er geen anderhalve meter afstand wordt gehouden. Real Madrid heeft de Spaanse voetbalcompetitie gewonnen. Dankzij een 2-1 overwinning op Villarreal kan de club niet meer worden ingehaald door FC Barcelona... dat gisteravond verloor van Osasuna. Op straat in Madrid barstte geen volksfeest los. De fans gaven gehoor aan de oproep van de burgemeester om het kampioenschap thuis te vieren. Het weer. De dag begint op veel plaatsen bewolkt, lokaal met nevel of mist. In de loop van de dag breekt af en toe de zon even door.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 day. day, day. be headline news from HDVI. A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today. No fatal car crash and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world.